just don't know what to do with myself. Don't know just what to do with myself. I'm so used to doing everything with you, planning everything for two. And now that we're through, I just don't know what to do with my time.

to do, like a summer rose. liefde doet gekker eh, met mensen. En eh, zeker met eh, deze dame. Dat is Springfield. I just don't know what to do with myself. Goedemorgen, welkom bij een nieuwe aflevering van de zondagmorgen van GoFam. Ik ga je oren weer lekker verwinnen met prachtige muziek. En ook een paar leuke onderwerpen die we gaan bespreken. Dus blijf lekker luisteren naar jouw GoFam. Ook op deze mooie zondagmorgen hoeft een mooie dag te worden met eh, in ieder geval heel mooie temperaturen. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Ik heb muziek in de aanbieding van onder andere Johnny Nash. I can see gonna be a bright, bright, bright, sunshiny day. It's gonna be a bright, bright, bright, bright sunshiny day. I think Wat een lekkere muziek weer vandaag hier in eh, de show. Roxy Music en Avalon. En Johnny Nash met I Can See Clearly Now. Ja, het wordt echt een eh, mooie dag. En eh, ja, we gaan er ook een mooie dag van maken hier bij GoFam. Ook overigens, als het slecht weer is, <laughs> maken we er gewoon een hele mooie dag van. En houden we je op de hoogte van wat er allemaal te beleven valt in de regio. En uh, ja, verwenden je oren dan ook gewoon, hè. Ook vandaag. De Furf. Hmm. Dat is een mooie antieke Bittersweet symfonie. Goedemorgen. change, I can change, I can change. promise me that you'll give faith a fighting chance. And when you get the choice to sit it out or dance. Loving might be a mistake, but it's worth making. Don't let some helping heart leave you bitter. When you come close to selling out, reconsider. Give the heavens above more than just a passing glance. And when you get the choice to sit in, Promise me that you'll give faith a fighting chance. And when you get the choice to sit it out. bijzondere muziek vandaag in de show van Leanne Womack. I Hope You Dance. En de verf dus met Bittersweet Symphony. Straks gaan we praten met een deurwaarder over een deurwaarder. Ja. Oh, en wat gaan ze doen dan? Nou ja, het is niet meer bureau binnen zonder kloppen... maar men gaat anders om met schulden en schuldenaren. Je hoort het straks over ongeveer, nou doe eens wat... een minuut of eh, acht hier in de show bij GoFam. First you cuddle up beside me nice and near. Then you whisper all the things I long to hear. That's the first lesson in love. your two sweet lips on mine like this. And you learn the magic of a tender kiss. That's the next lesson in love. Mm -hmm. Lessons in love. It's so easy when you know how. Oh, my darling, let me show you now. Then you whisper, I love you so sweetly. And I'll know you've learned it all completely. That's the last last lesson in love. Mm-hmm. Give me your heart. It's so so sweetly. And I know you've learned it all completely. That's the last lesson in love. he play that song, it seems he's happy too. Still I hear a melody, soft and warm like a symphony. geweldig duo die mooie hits maakte in de jaren 70. Greenfield en Cook. Toen de tijd hadden we ook eh, vakbondsleiders onder de naam Groeneveld en Kok. Toeval of geen toeval? <laughs> ja, we weten het eigenlijk niet, hè. Lessons in Love for the van Cliff Richard. Gewoon om je oren lekker te verwennen. Ook op deze mooie zondagmorgen. Alweer de tweede in mei. Tijd voor ons eerste onderwerp. Eh, binnen zonder kloppen is er niet meer bij. Tenminste, dat heb ik begrepen van mijn collega Herman de Bruin. Ga je gang, Herman. 74% van de mensen met schulden kan die niet betalen. Hoe dat precies zit en wat de achtergrond daarvan is, ga ik vragen aan Wim van Lint. Hij is eh, CCO van GGN. Meneer van Limt, welkom. Goedendag, ja, welkom. De redactie zet CCO van GGN. E, even een korte vertaling daarvan, want het is wel een hele afkorting die ik niet helemaal begrijp. En misschien de luisteraar ook niet. Dat begrijp ik. Eh, ik ben de commercieel directeur van eh, het eh, grootste gerechtsdeurwaarderskantoor van Nederland en dat is GGN. Ja, ja. En dan hebben we het over gerechtsdeurwaarders en hebben we het over schulden. Nou, dat past helemaal bij elkaar. Maar veel mensen kunnen de schuld niet betalen. Komt dan de deurwaarder op de stoep met de vuist omhoog van u moet betalen? Nee, dat is eigenlijk hoe het, eh, hoe het vroeger natuurlijk eh, wel, eh, wel ging. Dat was ook het beeld wat ik, wat ik had toen ik ging, ging werken bij, bij GGN. Het, nieuws wordt de afgelopen maanden gedomineerd door, door armoede. Hè. Of het nu energiearmoede is, nou, de brandstofprijzen die de pan de inflatie. Het wordt voor mensen steeds moeilijker en lastiger om, om te betalen. Ja. En daar zijn allerlei initiatieven voor. En je ziet ehm, ook wel dat mensen hun mond vol hebben van sociaal-maatschappelijk verantwoord incasseren. Wij ook. Maar als je dan gaat, gaat googlen wat dat betekent, komt er eigenlijk niet echt een eenduidige definitie. Je ziet vaak dat mensen het in verband brengen met het eh, voorkomen van problematische schulden. Maar ja, eigenlijk vinden we vanuit GGN dat je dan nog steeds te laat bent, want dan zijn er al schulden. Eh, we moeten veel meer in het voortraject opereren om mensen echt te helpen. Ik denk dat heel Nederland het erover eens is dat iemand die de boel eh, eh, eh, moedwillig bedondert, dat die, dat die gewoon moet betalen. Maar je hebt op dit moment heel veel mensen die graag willen betalen, maar niet kunnen. En dat betekent dat wij deze mensen heel anders benaderen. We zijn echt gaan omdenken hierin. Mhm. wat betekent dat we, waar vroeger een deurwaarder vooral iets kwam halen, hij nu echt iets komt, komt brengen. en om terug te komen wat ik net zei, over het voorkomen van, eh, van schulden. Wij geloven veel meer in een inclusieve maatschappij. En dat is een maatschappij waarin eh, iedereen eigenlijk meedoet. Wat, wat mij bijvoorbeeld verbaasde, was dat je in Nederland eigenlijk geld nodig hebt om te kunnen gaan werken ga maar eens op een sollicitatiegesprek. Je hebt je treinkaartje nodig. Je hebt eh, <laughs> goede kleding nodig. Eh, noem maar op. Ja, dat is waar. Eh, ja. ja. en dus wij, wij hebben met verschillende partijen, zoals Tempo Team, Randstad, Timing Uitzendbureau, maar ook gesprekken met het UWV om te kijken van... hé, hey, kunnen we niet zorgen dat mensen weer mee gaan doen in de maatschappij? Kunnen we ze eh, naast een betalingsregeling ook een opleiding of een baan gaan aanbieden. Dus wij, wij zijn inderdaad ons, eh, ons nou, om maar verdienmodel te noemen, maar onze organisatie aan het omturnen naar een, eh, naar een sociaal-maatschappelijk verantwoord bedrijf. Ja, en krijgt u iedereen dan mee in dat omdenken zoals u dat zegt? Eh, ja jazeker, intern eh, sowieso. Eh, kijk, onze mensen staan natuurlijk iedere dag letterlijk met hun, met hun voeten in de klei. Mhm. die verhalen die we horen zijn vaak schrijnende gevallen, verhalen die we, die we terugkrijgen... Eh, die bespreken we intern en daar, de, dat pakken we ook echt op om, eh, om te kijken of we eh, deze mensen echt met maatwerk kunnen helpen. Ja. En werkt u daar nog met, werkt u daar nog met iemand anders mee, met de gemeenten bijvoorbeeld? Want die zijn toch ook verplicht om allerlei dingen te regelen in het sociale vlak? Klopt, eh, we werken met verschillende partijen. Hè. De Nationale Schuldhulproute bijvoorbeeld. Eh, eh, we hebben het Geldfit-traject, maar ook gemeenten zoals de gemeente Rotterdam... Mhm. die erg actief is op het gebied van het... nou ja, ook alweer op het gebied van het voorkomen van schulden. als mensen daar meer over willen weten en denken... nou, ik wil toch eens kijken of die deurwaarder die bij mij moet komen... want mensen zitten soms bevend achter de voordeur te wachten, denk ik wel eens. Waar kunnen ze terecht op, op uw sociale media om eens te kijken hoe dat in zijn werk gaat bij u? Ja, wij, wij, eh, natuurlijk op, eh, op, op sites als eh, Facebook en LinkedIn, maar als je gewoon naar onze website gaat, ggn.nl, mhm. en je zoekt dan op sociale incasso lever meer op, dan kom je uit bij, bij onze campagne, onze diensten, wat we speciaal voor je, ja, wat we voor je kunnen betekenen. Maar in individuele gevallen gewoon een telefoontje is eigenlijk al voldoende om, eh, om hulp eh, te krijgen. Ja, en dan kom je eh, tot de ontdekking dat de ouderwetse deurwaarder bij u eigenlijk niet meer bestaat. Nou, ja, hij bestaat, natuurlijk bestaat hij nog wel, zeker voor die mensen die niet, niet willen Ja, die ene procent, oké, maar de rest wordt op een andere manier behandeld. Nee. Absoluut. Ja. absoluut. Dat hebt u in ieder geval duidelijk gemaakt. Wim van Limt, CCO van GGN. Ik dank u wel voor het gesprek en wens u heel veel succes met het sociale werk wat u doet. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. stop all Deels uit gemakzucht, toch maar voor grijs, omdat het confrontatie ontwijkt. Soms ben ik stoer, soms ben ik bang. Vergeet ik met opzet het licht op de gang. Soms wil ik meer, soms veel te veel. Dan ben ik op weg, maar ik weet niet waarheen. En soms ben jij de zon en ik de maan. mijn licht weer spiegelt bij jou vandaan. Hoe je me lief hebt en hoe je me haat. Hoe je slaapdronken de kat binnenhaalt. Bij donder of bliksem of gewoon voor de pels. Als ik weer eens weg ben en je het koud hebt in bed. zal maar zo'n buurman hebben, toch? Die van die romantische liederen zingt zoals... Het... Eh, ja, zoiets dus, hè. Lekker koel cool en warm tegelijkertijd. En voor hoorde je trouwens François Veldman met Slave. hier in de show. Trouwens... Eh, als je even de tijd hebt, check dan onze website even. Want er staan weer hele leuke berichten op die zeker de moeite waard zijn om even te lezen. Eh, bijvoorbeeld. Um, op Hemelvaartsdag is het eh, tijd voor zweefvliegen en oldtimers in dat is hartstikke mooi. En een eh, prachtig bericht over van restafval tot succesvol bedrijf. Een Heros in Sluiskeel. Dat doet dat dus. Die heeft dat bereikt. En hoe? Ja, gewoon van rommel iets moois maken. Dat doen ze daar. En ehm, je kunt het allemaal lezen dus op onze website www.go-rtv.nl. Dat is gewoon de site van Zeeuws-Vlaanderen. tonight. I'm a queen on a throne. I'm not trying to teach you how to live, but I've got something I guess you all ought to know. Now listen, try a little love is what Mama used to say. Son, try a little 嘿。 weten we het nog, Oscar Harris samen met zijn Twinkle Stars in de jaren 80 en begin jaren 90 jaarlijks ongeveer te gast in Porgy and Bess. Bomvolle avonden, sfeervol, leuk en gezellig. En er werd ook flink gedanst. Ook eh, geslepen natuurlijk op deze onder andere Try A Little Love. Daarom hoor je hem hier in de show de zondagmorgen van Go FM. En voor Queen for Tonight van... Ehm, Oh ja, Helen Shapiro in de mono-uitvoering. Je hebt ook nog een stereo-ding, maar die is zo onnatuurlijk. Klinkt voor gemeten. Ehm, oh, de tijd schiet op. Ehm, al het eerste uur bijna voorbij. Terwijl wij hier eigenlijk heel relaxed aan de koffie zitten. Ja, misschien jij ook wel. Of aan het ontbijt of het begin van de brunch. Fijn dat je erbij bent bij Go. Mooie muziek van Whitney Houston. Saving All My Love. Goedemorgen. No. of my own. But each time us tonight Lionel Richie en Shania Twain en Endless Love. Aan het einde van het eerste uur van de zondagmorgen van GoFam. Ik ga even nou, pauzeren, een paar <laughs> minuutjes maar. Nou, zoveel tijd krijgen we hier niet. Lijkt wel Schiphol, hè? Eh, <laughs> en daarna ben ik weer terug met eh, het tweede gedeelte van de show. En eh, dan hebben we natuurlijk wat meer uptempo muziek, wat meer actie. En een reportage van Jeroen van Gent, want hij ging de straat op weer met zijn blauwe microfoon. Dat dus. Over een paar minuten dus. Blijf bij me. Blijf bij GoFam. Tot besluit van dit uur. Toch iets heel romantisch ook weer. Van Lisbeth List en Ramses Sheffy. Het gaat dan wel, wel over de <laughs> grote stad. Eh, in de armen van de stad. Tot zometeen. De stad schrijft haar naam aan de hemel in neon en natriumlicht. De stad is een kermis van kleuren, de stad verandert steeds haar gezicht. Steeds een ander gezicht. Steeds opnieuw jouw gezicht, jouw gezicht. Ik beleef in deze uren steeds weer nieuwe avond van de stad. In mijn armen kom ik wacht al zoveel uren op het grote avontuur. En in jouw armen vind ik dat. Liefde kan niet altijd duren in de armen van de stad. In de armen van de stad. zoals als regen op een huid. Warm en koel gevoel dat mij omsluit. Laten we gaan. Hieruit, hier ver vandaan. Ver weg, samen met jou. Laten we gaan, laten we gaan. De stad lokt met duizenden stemmen van mensen alleen in de nacht. De stad zingt een lied met hun woorden, er is altijd weer een ander die wacht. Steeds een ander die wacht. Steeds ben ik het die wacht op jouw wacht. Ik wil verder gaan en dwalen door steeds andere verhalen in mijn armen, ik wil nachtenlang verdwalen in de stad van jouw verhalen. In jouw armen wil ik dat. Ik wil altijd verder dwalen in de armen van de stad, in de armen van de stad. De ochtend glijdt stil over me heen. De lucht wordt dit en wijd. Ik ben alleen. Waar ben jij? Waar, waarheen? Jij bleef toch daar in de stad. Ik blijf alleen. Jij blijft bij haar. Ik blijf alleen. klokken kan ik horen als haar hartslag in mijn oren in de armen van de stad. In haar armen. Hier ben ik opnieuw geboren. Heb ik jou voor verloren in de armen van de stad. In de armen van de stad.